Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Het alert werd afgegeven is terecht. Het 14-jarige meisje heeft zichzelf gemeld bij de politie in Den Haag. Wat er met haar is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanochtend zijn in Den Haag drie mensen aangehouden in verband met haar verdwijning. Wat ze precies van worden verdacht is nog niet bekend. Anders Breivik wil niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Volgens de Noorse televisie heeft de dader van de aanslagen in en bij Oslo dat gezegd tegen de politie. Die heeft twee psychiaters ingeschakeld om te onderzoeken of Breivik toerekeningsvatbaar is voor zijn daden. Inmiddels zijn alle 76 doden van de aanslagen geïdentificeerd. De namen worden later vandaag openbaar gemaakt. In Spanje worden in november vervroegde verkiezingen gehouden, vier maanden eerder dan gepland. De socialistische premier Zapatero en zijn regering stonden al een tijd onder grote druk, omdat ze volgens velen niet bij machten zijn iets te doen aan de enorme werkloosheid in het land. Zapatero hoopt met de vervroegde verkiezingen het voorspelde verlies van zijn partij te beperken. De Amerikaanse economie draait minder goed dan gedacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 1,3 een half procent lager dan geraamd. Ook in voorgaande kwartalen viel de groei tegen, zo blijkt uit nieuwe berekeningen. Het plan van Vaals om buitenlanders met een uitkering te weren heeft de aandacht van de Europese Commissie getrokken. Volgens Vaals wordt het dorp te zwaar belast met zogenoemde uitkeringstoeristen. Brussel wil daarover opheldering, omdat EU-burgers alleen mogen worden uitgezet als ze een gevaar voor de, vormen voor de samenleving of het sociale stelsel te zwaar belasten. De Rijksrecherche gaat het schietincident van vanochtend bij het vliegveld Eindhoven onderzoeken. Een Pool bedreigde voor de vertrekhal leden van de marechaussee met een mes. De marechaussee schoten meerdere keren en de Pool is gewond geraakt. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport had geen last van het incident. Dan het weer, vannacht overwegend droog in het midden en zuiden plaatselijk mist en minima van een graad of 12. Morgen bewolkt in het zuiden af en toe zon en 20 graden. Dit was het en... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk 3 kilometer. De A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel 3. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam 5 tussen Pernis en Knopend Vaanplein. Ook op de A15 richting Europoort 2 kilometer.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 Toppen jongens. Ja, <laughs> we zijn collegiaal bezig hier. Ehm, want nummer... <laughs> we hebben de nummer 1 nog niet gedraaid hè Niels. Nee, dat klopt. En eh, wat is de nummer 1 Niels? Dat is uh, Katy Perry met uh, Last Friday Night. En dan laten, laten we die maar draaien. Zullen we het maar doen? Beginnen we daar al mee. Is goed. Even kijken, moet ik hem wel aangeven Katy Perry met Last Friday Night. Nummer 1 in de Australian Countdown. Countdown, countdown ja. moeilijk wordt Countdown, Countdown, Countdown. Oftewel een lijstje. Uh, wil je eigenlijk dan de top 5 weten? Ja, dat, vind ik wel interessant. Nou, op eh, nummer 1 staat dan Katy Perry met Last Friday Night. Ja. Zal ik dan gewoon met de nummer 5 beginnen of zo? Ja, doe maar. Oké, de nummer 5 is Jason Derulo met Don't Wanna Go Home. De Deo song, oftewel. Ja. Eh, daarvoor staat Pitbull, Nio, Everdeck en Neer met Give Me Everything Tonight. Wel leuk dat er een Nederlander in de Australische lijst staat. Wie dan? Avojack. Dat is een Nederlander. Oké. Eh, Bruno Mars met Marry Ja. Staat ook in. Hebben we ook al eens een keer gedraaid. En LMVAO met Party Rock Anthem. Ja. Damn shovelin. Die dus. Ja. Dat was de top 5. Met uh, Katy Perry eh, als best genoteerde in die lijst. Ja. voor zover dus ook de Australian Countdown. Laat ons eigen programma beginnen. Ja, zullen we dat maar doen? Zeker. Dat is de opening hè, dat wist je. Goedemiddag. We gaan luisteren naar Bruno Mars met Bad Meets Evil met Riders. Oh. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be, with my arms out. By the time you hear this, I will have already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream, I was king. I woke up, still king. Snap canes, nibble his mind for the milk king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music there is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on I'm refusing to ever give up. Only thing I ever gave up fusing. No more excuses. Excuse me if my head is too big for this building, and pardon me if I'm a cocky prick. But you cocks are slick, popping shit on how you flipped your life around. Rock a shit, who you dicks trying to kid? Flick dick, you did opposite. You stay the same, just cock back with the still cock, you pricks. I love it when I tell them shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall said, busted lack, buster, cause he couldn't cut, busted, mustard ain't fuzzy cause he's buzzing. Woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzards circling around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off? Little hussy ass cousins, fuck it, guess it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls at this ain't Some bullshit people don't usually come back this way. From a place that was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a one's for you minutes, I probably already be outie. I advance like going from toe I ain't going and buying four or five of the homies the Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shitted on me on your way up, it's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy, now I'm just a cast me out. Ow, I'm classic cow, always down for the catchway, like Pacquiao all I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in all tunes. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gas. You and I know what it's like to be kicked gedaan Als ik terugkijk in de tijd Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag het even zien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft gek dat ik iemand straks nog mis. Ja, dat was André Hazes met bloed, zweet en tranen. daarvoor met, met Bad Meets Evil van, eh, met Bruno Mars met Leiders En eh, natuurlijk Eminem, hè. En daarvoor weer uh, Katy Perry met Last Friday Night. En Last Friday Night is voor ons vandaag, inderdaad, mooi afgekondigd. Inderdaad. Zullen we even een paar nieuwtjes doen, Niels? Zullen we maar doen? Zet ik even dit, rare muziek af. Ja, dat was de intro van het nieuws. Want Rain Rooney de spits van Manchester United op dit moment, komt naar de arena naar de afscheidswedstrijd van eh, Edwin van der Sar. Ja. Daar vind ik toch wel leuk nieuws. Dat is aankomende 3 augustus, een woensdag, zo te zien. En um, ja, Rooney is eh, niet de enige voetballer die, eh, ja, van formaat die daar komt bij die afscheidswedstrijd. Ja. Ook Frank Rijkaard, Patrick Kluivert, Mark Overmars, Vinini George. Deze is heel leuk. Nuako Kanu. Nuako Kanu. die ken ik eigenlijk wel, maar het is een beetje heel leuk. leuke Danny Blind. Danny Blind, dat is dus een Ajax-speler, heel leuk. Die gaat dus tegen zijn eigen elftal spelen. Eh, Ronald en Frank de Boer, Ronald de Boer gaat dus ook tegen zijn eigen elftal spelen. Ja. En eh, ja, uh, Louis van Gaal is coach. Sir Alex Ferguson is coach. Ja. En ja, noem maar op. Guus Hiddink is erbij. Giovanni van Broncos, Dennis Bergkamp, Wim Jong. Echt heel veel mensen. Ja, Wordt lachen. Wordt 15 euro geloof ik of zo is het. En dan kun je daar gewoon, eh, zie je drie wedstrijden. Eentje van de D1 tegen de D1 van Ajax. Een D1 van Manchester United. Ehm, daarna eh, het eh, Champions League team. van Van de Sar tegen een oud Ajax team geloof ik. Ja. En daarna weer gewoon Ajax tegen het Dream team van Van der Sar. Dat vind ik wel, dat is wel leuk gedaan hè. Ja, vind ik ook wel. Door naar het volgende nieuwtje. Zullen we maar doen? Dan gaan we dat doen. En het volgende nuke is dat Adriaanse uh, eh, betreurt dat Ajax thuis speelt. Technico Adriaanse van FC Twente betreurt dat zaterdag in de arena tegen Ajax om Johan Cruijffschaal moet spelen. Maar ja, dat is al zo lang als, eh, als het bestaat. Hè? Ja, Kuip heeft de, heeft de beker en eh, de, arena, arena de Johan Cruijffschaal. Ja. Nou, ik vind het een beetje raar nieuws. Trouwens, weet het is wel een ajax hè? Eigenlijk. Advocaat? Nee, eh... Adriaanse. Oh, dat bedoel ik, ja. En dan even kijken... Eh, ja, Veer gaat ook gaan. Fysiek Arno niet de fysiek trainer van, eh, van PSV. Die, eh, die gaat mee naar... En ja, daar gaat hij even... Gaat hij Toetek helpen, denk ik. En de rest van het team natuurlijk. Oké. En, eh belangrijk nieuws? Ja, dat is heel belangrijk nieuws. Ja, nee. En Ajax is bijna aangekocht, dus... je kan nog snel kaarten halen voor aankomende weekend. Dat is Jo Kruisschouw in, in de arena. En iedereen is welkom, als je maar betaalt. Lachen. Ja, vind je dat echt lachen? Nee. Want? Stomme grap. Ik vind dat ik... Uh... Een applaus verdienen. Toch? Ja. Hoe was jouw week? Ja, goed. Ja? Ja. Lekker rustig, lekker veel gewerkt. Werken, werken, werken. En nu weer werken bij de radio natuurlijk. Precies, nee, dus geen werk. Het is, het gewoon eh, chill, rustig.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 Dat klopt. Ik snap het dus niet, hè. Waarom kun je op een plaatje zeggen, what the fuck? Waarom kan het hier wel en in Amerika niet? Hoezo kan het daar niet? Daar is verboden door je, what the piep. Oké. Okay. Daar wordt het wegpiept. Het is ook uh, bijvoorbeeld uh, Fuck You, dat liedje van CeeLo Green. Ja. Dat heet in, uh, in Amerika Love You. Oké. Daar maken ze altijd speciale versies voor. Oké. Dus. Apart? Ja, ik vind het ook apart. Dus. volgende nummer, ken je dat? Als je het zo ziet staan, ken je dan? Nee. Ik heb, je hebt hem al een paar keer gedraaid. Dat valt al mee. Ik heb nog nul, nul keer gedraaid, dit nummer. Echt wel? Misschien één keer. 100%. Eén keer. Maar we gaan in ieder geval luisteren naar de Commodores met Easy. Je bent wel lekker aardig voor mij vandaag. Heel erg. Ken hem nu wel? Ik ken hem. Jammer. my Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. like Sunday morning Ja, dat was Easy van de Commodores. Wat een heerlijk nummertje. Ja, rustig nummertje. Ja. En eh, we zijn toe aan een heel nieuw leuk programma onderdeel. Althans voor mij een heel leuk nieuw programma onderdeel. Wie is het? Ja. Eh, alleen maar zeggen, hoe is het? Oh, dat moet ik zeggen. Hoe is het? Ja, heel goed. Oké. Okay. Niels, ga jij verder? Vraag maar een paar vragen. Vraag maar een paar oh vragen. Alleen met ja en nee eh, antwoorden, gast. Dus begin maar, Niels. Oké, ken ik je van werk? Ja. Dit is Tom. Is dit Tom? Dat was best wel snel. Ja, dat vind ik ook een beetje snel. Maar hij verdient wel een applaus, hè. Tom en Niels verdienen allebei op dit moment, vind ik, een applaus. Ah, dank je, dank je, dank je. Alsjeblieft. Dit is dus even voor de mensen die luisteren, dat is een collega van ons. Ja. En die wil graag. Ik had, nog, ik had nog van tevoren gevraagd, collega nee, is de vriend nee, is de familie nee. Oké, dan nee, ken ik hem vast niet. Het moet wel een geheim blijven wie tussen. Maar ja, Tom, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het met jou? Je had toch goed Het gaat gezegd. allemaal prima, ik Kijk. het lekker weten. Kijk, want jij, gaat, eh, jij, werkt bij Albert Heijn in Heemstede? Ja, dat klopt. Kijk. Zal eh, vragen, hartstikke <laughs> Ja, ik moet het spelletje toch meespelen, kom op maar ja, jij werkt daar dus. Um, jij moet tot hoe laat werken? Nou, tot sluit. Dus uh, eh, 9 of half 10 uur zo. Oh ja, want eh, het is vrijdag hè? Dus zijn tot 9 uur open. Ja, het is vrijdag. Zitten jullie daar naar te luisteren? Dat uh, wel beloofd. Nee, want anders zou je me dubbel horen. Dat is waar. Maar ga je wel luisteren in je pauze? Tuurlijk ga ik luisteren. Heb jij nog een verzoeknummertje? Nou, nee. <laughs> Helemaal niks? Nee, ik kan even nergens opkomen. Oké. Maar eh. dan moet je me natuurlijk wel even die frequentie vertellen, want anders kan ik het niet opzetten. de frequentie is... 106.9. Eh, inderdaad, Niels. 106.9. Mooi. Dus dan kan, kan, iedereen het horen daar in de, in de kantine. Ja, dat zal, ik zal het eh, lekker hard aanzetten. Is goed. mogen we bedanken voor het meewerken aan het nieuwe programma onderdeel Wie is het? Dat mag. <laughs> en, uh, Niels is echt heel blij, zie ik. Ik zie hem echt gewoon daar lacht. Ken, ken, je Niels als hij niet lacht? Ja, natuurlijk. Hij zit echt gewoon naar beneden te kijken en ja... <laughs> Ja. <laughs> ik ben maar heel blij dat ik op de radio ja. ja. Jij bent op de radio geweest, Tom. Gefeliciteerd. Ja, dat is eh, ook een first time. Ja, ja, voor mij niet meer. Nou. hey, jij bent me op een idee. Voor de first time? Ja, van de script. Gaan we even draaien. Even kijken of we het heel snel gaan vinden. Eh, nee. Nee, dan gaan we van Bruno Mars draaien, want die heeft ook al een liedje met de first time. Ja. Eh, Zo gaat het bij de radio, Tom. Ja, hard werken. Ja, heel hard werken. Hard als bij de Albertijn. Mogen wij een hele fijne avond wensen. Dat mag. En tot morgen. En dan gaan we nu eh, luisteren naar Bruno Mars met The First Time. Speciaal voor Tom. stolen. Let's get it. Yeah. the street Snow Patrol met uh, Cold Out in the Dark. Nieuw nummer. En daarvoor de je Coldplay met Major Minus. Ook een nieuw nummer. En daarvoor de je Bruno Mars met een oud nummer. Voor the first time. the first time. En eh... ja? Het is alweer zover. Wat dan? Om... Een, uh, een, hoe het? Eh, een, een, nieuwe danceplaat. Dit was trouwens ook onze vorige weekendhitte. Dat weet je niet misschien, of weet het wel. Lijkt me wel dat achtergrondmuziekje? Nee. Oh. Dat nummer wat we hiervoor hoorden van Ja, dat weet ik, weet En eh, als het goed is gaan we nu luisteren naar een, weer een, eh, ja, nieuwe danceplaat. Wolfgang. Vorige week was, dat, eh, was het, hoe heet het, affici van, met Pinkpin. Ja. En vandaag is het, wat je al zei, Wolfgang Gan Gardner, Gardner. Ja. Featuring Will I Am van de Black Eyed Peas. En het nummer, dat heet... Forever Young. Nou, ik denk niet dat het Forever Young was. En zeker oh. als is geen hit, want dan is het nou, meer een valse hit. Nee, het is een, eh, een danceplaat. Onze nieuwe dance hit is dit. Wolfgang Gardner featuring Will am met Forever. Forever. party all night Let's make it last forever. Baby, let's party all night long. Let's make it last forever. Days burn the town, leave it all in black. Wolfgang Gardner featuring Will I Am was dat met voor onze nieuwe danceplaat. Ja, en eh, mijn uurtje zit alweer bijna op Niels. Ja. Ja, we hebben deze week eventjes iets nieuws geprobeerd. Eh, ik viel als Niels het eerste uur en uh, Niels volgens mij zodat ik het tweede uur met wat hij allemaal heeft verzonnen en klaar heb gezet en zo. Ja. Ik ben heel benieuwd. ja Ja. echt Laat je maar verrassen hoor. Je hoorde aan dit begin van dit uur hoorde nog eventjes de, de Australian, Australian Countdown. Ja. Die hebben af, afgemaakt voor Pascal. Ehm, nummer 1 was daar Katy Perry met... Last Friday Night was ook ons eerste nummer. En eh, we sluiten zo af met, denk ik, David Guetta en uh, Little Bad Girl. Featuring... Eh, ja? <laughs> ja, ik kom ja. Met tegen wie is ik faal weer. Ja, featuring wie? Ja, weet ik niet. Nee, want er is geen featuring. Dat was ook de vraag. Oh, maar die is er niet. Maar hij stok, ze stok erin. Ze stapt erin. Helemaal niet. Jij dacht dat het 14 iets was, maar het was helemaal niets. Ja, hij hoort, denkt dat hij zelf loopt de single die plaat. Ja, precies. En daar, eh, daarna komt hier een eh, roffeltje. En, uh... Nee, die komt niet. Oh, die komt niet. Maar ik ben benieuwd, uh, ben benieuwd naar wat jij mij te bieden hebt. Daarna ja. hoorde, of je hoorde nog meer, ja, je hoorde Tom, een collega. Ja. In het nieuwe spel Wie is het? Ja, wie is en, het? En ja, je hebt nog wat nieuws gehoord. En ik hoop dat nieuws ook nog wat, wat leuke nieuws ja, nieuwtjes zo heb. En dat hij mij ook gaat verrassen, want dat heeft hij net gezegd. Dus ik ben benieuwd wie hij voor mij heeft geregeld aan de telefoon. Dus... ja. Laten we gaan luisteren naar... Uh, wat zei je? Nee? Je zei iets. Ik zeg wat een grapje. Ja, je hebt het gezegd, dus ik ben benieuwd wie het wordt. Eh, we gaan luisteren naar Little Bad Girl van David Ketta. Is goed. going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars.